4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In zijn huis in New York is de Amerikaanse componist Elliot Carter overleden. Hij maakte complexe klassieke muziek en was op hoge leeftijd actief. Na zijn honderdste verjaardag componeerde hij nog 14 werken. Zijn muziek vergt niet alleen van de uitvoerende, maar ook van de luisteraars veel concentratie. Naar populariteit bij het grote publiek streefde hij niet. Populariteit omschreef hij als vluchtig en daardoor betekenisloos. Carter won in 1960 een Pulitzerprijs voor zijn tweede strijkkwartet... en in 1973 voor zijn derde strijkkwartet. Elliot Carter was 103 jaar. New Yorkers kunnen komende dag overal in hun staat stemmen. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo besloten... omdat anders mogelijk honderdduizenden mensen hun stem niet zouden kunnen uitbrengen. Door de orkaan Sandy zijn veel stemlokalen zwaar beschadigd of zitten zonder stroom. Kiezers die daar geregistreerd zijn... kunnen op vertoon van een ondertekende verklaring overal in New York terecht. Ook in de staat New Jersey blijven veel stemlokalen noodgedwongen dicht. Geregistreerde kiezers kunnen daar stemmen als overzeese kiezers. Dat betekent dat ze per e-mail of fax kunnen stemmen... of een speciaal telefoonnummer kunnen bellen. In Weert is vannacht een dode gevonden die door geweld om het leven is gekomen. Het lichaam lag bij een klein winkelcentrum aan de Willem de Zwijgerstraat. Er zouden rond half twee vannacht knallen zijn gehoord. De politie kan niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer... en ook zegt de politie niets over wat er is gebeurd. Het weer, vanochtend opklaringen. In de loop van de middag vanuit het noordwesten lichte regen. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Een hele goede morgen. Nog even terugkomend op de vorige twee uur. Uh, we sluiten het onderwerp eh, daarmee af. Dat zal u wellicht al eh, gehoord hebben. Dank in ieder geval voor het delen en meepraten over het onderwerp... de jongens- en meisjesdroom van vroeger die u ja, met u meegedragen heeft. Misschien is uitgekomen of misschien niet. In ieder geval dank voor de openheid en de mooie verhalen die binnenkwamen via 0800-1121. Het is dinsdag 6 november en het is een belangrijke dag voor Amerika. Na weken van campagnevoeren kunnen Barack Obama en Mitt Romney niets anders dan afwachten. Want Vandaag brengt het Amerikaanse volk zijn stem uit. Kan Obama beginnen aan een volgende termijn... of is Romney straks de nieuwe man in het Witte Huis? Onder de Obama- en Romney-stemmers is op Facebook onderzoek gedaan... naar de muzikale smaken. Welke artiesten passen bij Obama en Romney? Dat hoor je zometeen. music seeping through. The next thing I remember, I'm walking down the street. I'm feeling alright. I'm with my boys and with my troops, yeah. Dit is De Nacht met Herbert Codé. by side. I'm thinking something like Olivia could keep me through. nieuwe single van John Mayer op Radio 1. Something Like Olivia. Daarvoor hoorde je Paul Simon met Late in the Evening. Er is onderzoek gedaan eh, op social media, website Facebook... naar eh, het stemgedrag van eh, de Amerikaanse, Amerikanen die op Facebook zitten. En er is gekeken van, oké, je stemt op Obama of je stemt op Romney. Als je daarop stemt, dus zeg maar lijkt... als je een pagina van die komende presidentskandidaat of de huidige... als je die lijkt, dus als je daar lid van bent... dat je updates krijgt van die president, of de komende... dan eh, is er ook gekeken wat zijn dan je muzikale voorkeuren. Dus welke artiest eh, past dan bij het publiek van Obama of Romney? Nou, om te beginnen eh, bij Obama een hoge score en een lage score. Daarin is het dus gemeten. Onder andere gemiddeld scoren bij de Obama-stemmers Beyoncé, aardig, Michael Jackson, Lady Gaga, The Beatles, U2, Jimi Hendrix, Mozart. En ook, er wordt ook goed gescoord door een jazzzanger, Thelonious Monk. En ook scoort goed Marvin Gaye met What's Going On. En die ga ik nu draaien. En zometeen dan ook de muzikale voorkeuren van Mitt Romney-stemmers. sexy. drie Nederlandse tijd. Morgenmiddag dan is het half negen de plaatselijke tijd in New York. En in andere delen van Amerika. Dan zullen de stembussen opengaan en zal er gestemd worden... voor een nieuwe president, voor een nieuwe termijn. Ik draai dus zojuist Marvin Gaye en What's Going On. Dit heeft alles te maken met de politics of music. Er is onderzoek gedaan naar de stemmers op Facebook... de likers van de pagina van Obama en Romney. En daarvanaf is gekeken, oké, de mensen die dus een pagina liken van een president eh, welke muzikale voorkeuren hebben deze personen dan? En ik heb zojuist dus de voorkeur gedraaid. Een hoogscorende voorkeur Marvin Gaye eh, bij de Obama-stemmer. de Romney-stemmer, er is een gemiddelde score van Michael Bublé. Uh, eh, ACDC scoort daar ook nog zelfs een beetje, ook wel opvallend. Taylor Swift scoort iets lager. Hoog scoort Jimmy Buffett en ook hoog scoort de christelijke worshipgroep The Casting Crowns met Glorious Day. his praises. One day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men. My example is he. The word became flesh and the light shined among very despised and rejected. Daring our sins, my Redeemer is here. The hands that healed nations stretched out on a tree and took the nails for me. Cause living, He loved me. Dying, He saved me. And buried, He carried my sins far away. Yeah. angel. hoorde de Casting Crowns hier in Dit is de Nacht op Radio 1 met Glorious Day. En ik draaide deze, dit nummer in het kader van de Amerikaanse verkiezingen. Er was dus onderzoek gedaan naar het stemgedrag van eh, de, de, ja, de Facebook-likers... de pagina's van Romney en Obama. Maar Marvin Gaye eh, scoorde hoog bij de Obama-stemmer. En de Casting Crowns, deze worshipgroep, die scoorde hoog bij de Romney-liker op Facebook. Zometeen de nachtgedachte, een vertaling van een songtekst naar het Nederlands. Maar eerst Stevie Wonder's Master Blaster. Het is een eerbetoon aan Bob Marley. Het nummer gaat over de verschillen tussen de houdingen van soul- en reggaezangers tegenover Afrika. En voor Bob Marley was Zimbabwe een ernstige zaak vanwege de 14 jaar durende oorlog waar 300.000 doden vielen. Voor Stevie was tevreden in Zimbabwe een reden om flink te feesten. is de Nacht met Herbert Codé. Bengals op Radio 1 en Walk Like an Egyptian uit 1986. Daarvoor zat Mariah Peters en Know Us By Our Love. Iedere week is er een nachtgedachte te horen in het radioprogramma Dit is de Nacht op Radio 1. En ik uh, pak dan altijd een stukje uit een songtekst. Dat vertaal ik dan naar het Nederlands. En vandaag is dat een nummer van Simply Red. You Make Me Feel Brand New. En de tekst is als volgt een passage daaruit.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 Ik ben recent eh, drie weken in eh, Amerika geweest... en ik ben ook in het grote natuurgebied geweest. Dat heet de Blue Ridge Parkway. Dat is een heel groot natuurgebied, ongeveer eh, een paar duizend kilometer lang. Dat gaat van net buiten Nashville tot aan, nou, nog voorbij Washington. Dus dat is een aardige, aardige lengte. En je hebt daar de Blue Ridge Mountains. Ik heb daar rondgereden en dat was net een beetje het moment... dat daar de herfst zijn intrede deed, dat de blaadjes van de bomen vielen... en dat dat de mooie kleurenpalet gaf. Rood, groen, blauw, geel, eh, blauw niet, maar geel wel. <laughs> en dat, dat, dat was heel mooi om daar op dat moment te zijn. Nou, ik ben een muziekliefhebber, dat mag, dat mag duidelijk zijn. En eh, op een gegeven moment stond er dus een bordje langs de weg. Eh, vandaag live music. Ik sloeg rechtsaf met de auto, reed een, ja, een, een, klein dorpje een bergdorpje in... en kwam daar bij het Blue Ridge Music Center. En het Blue Ridge Music Center, dat zegt eigenlijk alles over dat gebied... daar waar de, ja, de, de bluegrass muziek is ontstaan. De bluegrass muziek die vooral gekenmerkt wordt door de viool en de banjo. Er waren twee twee mensen, eh, twee oudere mannen... die waren daar ehm, bezig met een, eh, ja, een soort gratis workshop voor bezoekers. Ze gaven eigenlijk een soort van demo weg. Ze hebben elkaar ontmoet in 1962. Ik heb het over Willard Gayard en Bobby Patterson. En ze werden goede vrienden en hebben in verschillende bands gespeeld. En nu spelen ze nog voor toeristen. Eh, nou, soms op, op geregelde tijden spelen ze een uurtje lang... laten ze hun muziek horen die echt wat te maken hebben... met ja, de bluegrass muziek en dat berggebied daar, de Blue Ridge Mountains. Ik heb het over de groep Howdy Folk dat zijn dus deze twee mannen, Willard en Bobby. En we gaan het nummer horen, Back to the Blue Ridge. The lights of the city never looked so pretty as you fade into the distance behind this greyhound bus. Been waiting for the day when I could break away to the Blue Ridge Mountains and the girl I love so much. Tonight I'm going back to the Blue Ridge, back to my love of yesterday. So loving, sweet, and kind, she's ever on my mind in the Blue Ridge Mountains far away. better. Told me that my sweetheart was waiting there for me. I packed all my belongings to do what I've been wanting. To leave this icy city and go back to where I'm free. Tonight I'm going back to the Blue Ridge, back to my love of yesterday. So loving, sweet, and kind, she's ever on my mind in the Blue Ridge Mountains far away. darling, sweet and kind, she's ever on my mind. In the Blue Ridge Mountains far away. In the Blue Ridge Mountains far away. van dinsdag 6 november is een aantocht. Maar voordat het echt morning light, voordat we dat gaan zien... doet het nog wel heel eventjes. Je veel Giggy hier op Radio 1 in Dit is de Nacht. Daarvoor zit ook nog Fleetwood Mac met Dreams. Dan over de Civil Wars. Dat is een groep bestaande uit eh, een duo eigenlijk moet ik zeggen. John Paul White en Joy Williams. ze hebben elkaar op eh, aparte wijze ontmoet. Beiden waren gevraagd om mee te werken aan een schrijfsessie... en dit tweetal werd aan elkaar gekoppeld om een country folk nummer te schrijven. En na slechts één woord of twee werd de magie tussen White en Williams duidelijk. Ze begrepen elkaar exact waar de ander heen wilde... en hun stemmen vielen samen in een hemelse harmonie. En dat is ook een beetje de kracht van dit duo. Ze zouden eh, vorig jaar, of afgelopen maart naar Nederland komen. Helaas is dat door eh, persoonlijke omstandigheden afgezegd. Nu zouden ze volgende week naar Nederland komen. En helaas hebben ze opnieuw de tour moeten cancelen. In Engeland maken ze de tours nog af en helaas komen ze dus volgende week niet naar Nederland. Ik ga wel wat muziek van dit bijzondere duo laten horen. Je hoort de Civil Wars met Poison and Wine. glasses for company.